uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De leider van een Russische oppositiegroepering is in Sint-Petersburg uit een vliegtuig gehaald. Het gaat om Andrei Pivovarov van de pro-democratische organisatie Open Rusland. Op zijn Twitter-account staat dat het vliegtuig al aan het taxiën was toen het alsnog werd gestopt. Pivovarov zou verdacht worden van het leiden van een ongewenste organisatie. Volgens zijn team is hij inmiddels verhoord. Als hij wordt veroordeeld zou hij een jarenlang lange celstraf kunnen krijgen. Om de leden van Open Rusland te beschermen tegen vervolging... kondigde Pivovarov vorige week al aan dat de organisatie de activiteiten staakt. Op Curaçao worden de coronamaatregelen verder versoepeld. Demissionair premier Ruggenaat maakte dat bekend op een persconferentie. Onder meer de avondklok gaat van 11 naar 1 uur s'nachts... en ook het maximale aantal gasten voor restaurants en winkels wordt verruimd. Eilandbewoners die twee keer zijn gevaccineerd... hoeven geen PCR-test meer te doen als ze vanuit het buitenland terugvliegen. Dat geldt nog wel voor toeristen. Na maandenlange strenge lockdown is het aantal besmettingen flink afgenomen. In de afgelopen acht dagen werden er twee nieuwe coronagevallen gevonden op 7000 geteste mensen. De WHO gaat coronavarianten zoals de Britse variant voortaan namen geven van letters uit het Griekse alfabet. Daar is maanden over gesproken. De organisatie wil niet dat de landen waar die varianten voor het eerst opduiken een slechte naam krijgen. Ook vindt de WHO de wetenschappelijke namen te ingewikkeld. Jong Oranje is door naar de halve finale van het EK onder 21. Nederland versloeg in Budapest Frankrijk met 2-1... dankzij twee doelpunten van Boadou. De winnende goal viel ver in de blessuretijd. In de halve finale speelt Jong Oranje donderdag tegen Jong Duitsland. Duitsland versloeg Jong Denemarken na strafschoppen. De wedstrijd eindigde in 6-5. Het weer, de temperatuur daalt naar een graad of 10. Later overdag veel zon en dan wordt het 22 tot maximaal 26 graden.